7 Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn de omstreden verkiezingen gepaard gegaan met een lage opkomst en rellen door het hele land, waarbij volgens de autoriteiten zeven doden zijn gevallen. Volgens de oppositie ligt het werkelijke dodental rond de twaalf. Venezolanen konden een nieuwe raad kiezen die de grondwet moet herzien, maar volgens de oppositie versterkt een herziening alleen de macht van de president. Er wordt al maanden gedemonstreerd tegen de verkiezingen. De kustwacht op Curaçao heeft dit weekend 26 Venezolanen onderschept... die in een bootje de oversteek naar het eiland probeerden te maken. Geen van de opvarenden had geldige papieren. De 17 mannen en 9 vrouwen zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie... en worden in de loop van de week teruggestuurd. In de eerste zes maanden van dit jaar heeft de kustwacht 122 Venezolanen onderschept. In Rusland is een nieuwe wet doorgevoerd die het voor Russische internetters moeilijker maakt om bepaalde websites te bezoeken. Het gaat om een verbod op VPN-verbindingen die worden gebruikt om overheidsblokkades te omzeilen. De wet is al goedgekeurd door de Duma en gaat op 1 november in. Vervoersbedrijven vrezen dat de komende jaren buslijnen stilvallen omdat er te weinig buschauffeurs zijn, blijkt uit een rondgang door de NOS. De komende jaren gaan veel chauffeurs met pensioen en jongeren werven lukt de bedrijven niet goed. Om het dreigende tekort op te vangen hebben vervoersbedrijven eerder al maatregelen genomen, maar die lijken niet voldoende. In Friesland is de N31 afgesloten na een ernstig ongeluk waarbij een dode is gevallen. Een auto is het talud afgereden en op het naastgelegen spoor terechtgekomen. De auto zou in brand zijn gevlogen en de bestuurder is omgekomen. Vanwege het ongeluk kunnen er ook geen treinen rijden op het traject Leeuwarden-Zwolle. Het weer, nog een enkele bui, maar verder schijnt de zon en wordt het 20 tot 24 graden. De rest van de week geregeld zon, maar vooral donderdag kans op een bui. Dit was het. En... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.